Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Russische bezettingsautoriteiten in het oosten van Oekraïne... claimen dat inwoners van de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson... massaal hebben gestemd om bij Rusland te horen. De percentages na de illegale schijnreferenda... zouden vrijwel overal ruim boven de 90 uitkomen. Het proces is illegaal, omdat Rusland juridisch niks te zeggen heeft over Oekraïns grondgebied. Ook is er geen sprake van een vrije stembusgang. De verwachting is dat president Poetin snel goedkeuring geeft aan de annexatie. Het elektriciteitsnet op Cuba is uitgevallen. Volgens de beheerder van het stroomnet heeft orkaan Ian zoveel schade veroorzaakt... dat er geen elektriciteit kan worden geleverd. Monteurs proberen de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. In Havana brandt hier en daar nog licht dankzij noodaggregaten. De orkaan heeft op het westelijk deel van het eiland veel schade veroorzaakt. Naar verwachting wint Ian vandaag boven de Golf van Mexico verder aan kracht voordat hij Florida bereikt. Nobelprijswinnaar bisschop Carlos Belo wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De nu 74-jarige Belo was bisschop op Oost-Timor in Oost Zuidoost-Azië. Hij kreeg in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede... voor zijn bemiddelende rol bij de onafhankelijkheidsstrijd. In die periode zou hij een aantal tieners uit Oost-Timor hebben misbruikt, schrijft de Groene Amsterdammer. De mannen kregen destijds geld om hun mond te houden. De verkoop van vleesvervangers en biologische producten is voor het eerst in jaren gedaald. In supermarkten en speciaalzaken is de daling gemiddeld zo'n 5%, meldt marktonderzoeker IRI. Mensen zouden in tijden van hoge inflatie meer op hun uitgaven letten. Het weer, vooral in de westelijke helft van het land buien. In het noorden en noordoosten kans op dichte mist. Overdag ook enkele buien, af en toe zon en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk gebeurd.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 Maar weet dat jij niet meer zo helder bent. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf en de regio.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 De bezettingsautoriteiten claimen dat mensen in de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson... massaal voor Russische inlijving hebben gestemd. De Vlaamse auteur Lise Spit neemt volgend jaar het Boekenweekgeschenk voor haar rekening. Auteur en columnist Raoul de Jong neemt het Boekenweek-essay op zich. En het thema is Ik ben alles. Het weer, vandaag enkele buien, af en toe zon en het wordt een graad of 14. zo doet als jij je zo Ik kan nu zonder jou geen man nodig in mijn leven.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 Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you, baby. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby, tonight. tonight. I could be your son. with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney, and I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky, cause I gotta know you with me, cause you can get sticky. Yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, drink that Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bag got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. with a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we can spend some time. I could be your sunshine.